Leidde tot veel ophef bij supporters, die vonden het niet eerlijk tegenover kleinere clubs. Ook voetbalbond UEFA is woedend en laat de clubs nu samen 15 miljoen euro betalen. Dat geld gaat naar jeugdvoetbal in Europa. Negen clubs zijn akkoord gegaan met de straffen. FC Barcelona, Real Madrid en Juventus accepteren het niet en gaan in beroep. De premiers van onder meer België, Frankrijk en Denemarken roepen de EU op om snel met een verdeelsysteem te komen... waarmee overtollige coronavaccins verspreid kunnen worden onder ontwikkelingslanden. Als Europa dat niet doet, zal corona een risico blijven, schrijven de premiers. In de VS zijn ze lekker aan het prikken, maar toch lijkt de klat er nu een beetje in te komen. Om twijfelaars over de streep te trekken, delen ze lokkertjes uit. Deze man in Washington kreeg een gratis biertje na zijn prik. It's just a nice plus. Don't really know how much of a big draw it is either though. Hij vindt het leuk, zegt hij, maar hij weet niet of dit extraatje ook werkt. Een man uit Lisserbroek deed vanmorgen een bijzondere ontdekking tijdens het tandenpoetsen in de badkamer. Door het raam buiten zag je een kangeroe voorbij springen. Onderweg naar zijn werk maakte hij een filmpje en daarop is te zien dat het beest vrolijk langs de kant van de weg huppelt. Het is niet bekend van wie de kangeroe is of waar die vandaan komt. En Jeff uit Nieuw-Zeeland is helemaal klaar met alle gaten en kuilen in de weg... die maar niet opgevuld worden. Doet hij al drie jaar iets aan. Hij maakt tekeningen rond die gaten. There's a whole lot of potholes. So what I've done, through the great artist impression of a penis. Trucks pay a lot of money to be on the road. They don't pay to have their suspension uh, damaged by giant penises. Have a good day everyone. Hopefully this gets fixed. Jeff tekent dus enorme penissen in roze of groen om aandacht te trekken. Inmiddels heeft hij honderd tekeningen gemaakt, vaak van penissen. En de gemeente heeft ze ook gespot. Ze zijn er niet blij mee, want de penistekeningen leiden te veel af, zeggen ze. Ze slepen Jeff voor de rechter volgens Nieuw-Zeelandse media... omdat de kosten voor het schoonmaken hoog zijn. Het weer, het is droog en helder vanavond. Koelt af naar ongeveer 0 graden. Morgen trekt er vanuit Zeeland regen over het land.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 always on my mind. Drink too much, sign of a good time. dancing Sweet dreams of passion through the night Sweet dreams of taking over Sweet dreams of passion if I can live through this, what comes next will be. Will be all of this good, good. I give you all of this good, good. Fill it up, bottles up, quick, quick, drink it up. Fill it up, bottles up, drink it up. Yeah. Dai, arriva, gaat hard, DJ JK in de mix. En ja, de tijd gaat ook hard. Dit was alweer de laatste beats van DJ JK tijdens See Sessions. Volgende week vrijdag, 9 uur sharp, zijn we gewoon weer bij je met een frisse vrijdag. Twee uur durende show. Dus zou hier op jou 106.9, 104.5.